uur. Krol met het NOS Journaal. Het Franse plan om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar is mogelijk van de baan. Na wekenlange stakingen die Frankrijk platleggen... heeft premier Philippe gezegd dat hij de maatregel wil terugtrekken. Gisteren liep een overleg tussen de regering en de vakbonden spaak... en daarom waren er vandaag weer op meerdere plekken demonstraties. In Parijs gebruikte de politie traangas tegen de betogers... Volgens een van de Franse bonden laat het aanbod van de premier zien dat de regering een compromis wil. In Teheran wordt op verschillende plekken geprotesteerd tegen het regime. Nu dat heeft toegegeven dat het passagiersvliegtuig dat woensdag bij Teheran neerstortte... uit de lucht is geschoten door een Iraanse raket. Eerder ontkende het regime dat nog. De betogers zijn woedend dat de oorzaak van de crash dagenlang is stilgehouden. Onder de 176 inzittenden waren meer dan 80 Iraniërs. Ook in de stad Isfahan zouden protesten zijn. Vooral de revolutionaire garde die de raket afvuurde... en ook Ayatollah Khamenei moeten het ontgelden. Minister Hoekstra splitst de Belastingdienst in drie delen. Belastingen, toeslagen en douane... met elk een eigen directeur-generaal. Dat is onderdeel van een reorganisatie... De Belastingdienst is al jaren een zorgenkind van de overheid. Als dieptepunt kwam vorig jaar de kinderopvangtoeslagaffaire aan het licht... waarbij duizenden ouders ten onrechte werden beschuldigd van fraude. En steeds meer voetbalclubs spannen een juridische procedure aan tegen hun gemeente... over het kunstgrasveld met rubberkorrels. Vorige maand legde de rechter de beheerder van voetbalvelden in Enschede... een boete op van duizenden euro's... omdat de rubberkorrels in het milieu terecht waren gekomen... Achter de rechtszaken zit een milieuorganisatie en een actiegroep van bezorgde ouders. Het weer eerst nog droog, maar de bewolking neemt toe en morgenochtend gaat het wat regenen. Vooral in het noorden. Bij een matige tot harde zuidwestenwind wordt het ongeveer 8 graden.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 Oh, yeah. This is the last time that you're gonna make me cry. Oh, Now this is the last time that you're gonna hurt me, baby. Oh, yeah. This is the last time that you're gonna make me cry. Oh, Now this is the last time that you're gonna hurt me, baby. Oh, yeah. This is the last time that you're gonna make me cry. Oh, yeah. ik you. nacido muere, vola la pluma, vola. Después de muerto se olvida, vola la pluma, vola. La prenda que más te quiere, vola la pluma, vola. Si yo fuera cinturón, vola la pluma, vola. Estaría ahí en tu cintura, vola la pluma, vola. Gozaría de tu buen trato, vola la pluma, vola. Y también de tu hermosura, quiere volar la pluma, volar. Si yo fuera cinturón.